Uur. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het gaat slechter met de jeugdzorg in Nederland. Dat blijkt uit een rapport van de jeugdautoriteit. De toezichthouder zegt dat er veel is gedaan om de zorg te verbeteren... maar dat er beter moet worden samengewerkt... tussen de gemeente, het Rijk en de zorgaanbieders. Een derde van de jeugdzorgaanbieders heeft financiële problemen... door inflatie en hogere loonkosten. En ook hebben ze te maken met veel ziekteverzuim. In Rusland is een Amerikaan van 72 veroordeeld voor het vechten voor Oekraïne. Hij zou als huurling hebben gevochten na de Russische inval twee jaar geleden. Na twee maanden werd hij gevangen genomen. Over de rechtszaak is niet veel bekend omdat deze achter gesloten deuren plaatsvond. Het is de eerste Amerikaan die wordt veroordeeld voor het vechten in Oekraïne. Hij moet bijna zeven jaar de gevangenis in. Volgens Russische media heeft de man bekend en daarom een lagere straf gekregen. Het moederbedrijf van Google moet concurrenten meer de ruimte geven in de App Store van Google Play. Volgens de rechter in San Francisco concurreert het bedrijf Alphabet oneerlijk door apps van andere aanbieders te weren. Zo zou het betalen voor apps van de concurrentie moeilijker zijn gemaakt. En ook moet Alphabet Android-apps beschikbaar stellen via andere platformen. Eind vorig jaar oordeelde de rechter dat Alphabet een monopolie heeft. Google is het niet eens met de rechter en gaat in beroep. De spelers van het Nederlands elftal hebben een minuut stilte gehouden voor Johan Neeskens, die zondag overleed. Ze deden dat bij het begin van een training in Zeist... waar ze zich voorbereiden op de Nations League-duels... vrijdag tegen Hongarije en maandag tegen Duitsland. Ook bij die wedstrijden zal volgens de KNVB worden stilgestaan... bij het overlijden van de voetballegende uit de jaren 70. Ook wordt er gekeken hoe fans een laatste groet aan hem kunnen brengen. Johan Neeskens is 73 jaar geworden. Het weer, de regen trekt weg naar het noorden.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 When you're insecure about yourself, it's a fact. You could point a finger, but there's three pointing back. I can see her crying out, yeah. Is there anybody out there? She's really counting all your love, still struggling uphill, but you act like you don't care. Right now, she could really use a shoulder, hanging on to the edge till it's over. She's crying for your love tonight is hard to survive, she said. never took a look at him Grew up mad and antisocial Hated outdoors, always in playing Madden Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life Now he's slowly losing his fire Close to retire, with one last hope he puts his arms up higher I can see him crying out, yeah, yeah.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 Het gaat slechter met de jeugdzorg in Nederland. Dat blijkt uit een rapport van de jeugdautoriteit. Een derde van de aanbieders heeft financiële problemen door inflatie en hogere lonen. En ook hebben ze te maken met veel ziekteverzuim. In Rusland is een Amerikaan van 72 veroordeeld voor het vechten voor Oekraïne. Hij zou als huurling hebben gevochten na de Russische inval. Hij moet bijna zeven jaar de gevangenis in. Volgens Russische media heeft de man bekend en daarom een lagere straf gekregen. De Amerikaanse staat Florida maakt zich op voor een nieuwe orkaan. Orkaan Milton is nu in de Golf van Mexico en neemt snel in kracht toe. De storm is nu al categorie 5 en bereikt windsnelheden van zo'n 250 km per uur. Het weer, de regen trekt langzaam weg, verder bewolkt bij 16 tot maximaal 19 graden.